5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de Belastingdienst die intern misstanden aankaartte... zegt dat hij jarenlang is genegeerd. Hij heeft nu een brandbrief aan de Tweede Kamer geschreven. Die is ingezien door RTL Nieuws en Trouw. Daarin schrijft hij dat hij de fiscus van zeker 40.000 mensen geld terug wilde hebben... hoewel die nog recht had op uitstel... omdat hun bezwaar bijvoorbeeld nog niet behandeld was. Italië kampt met grote wateroverlast als gevolg van de overvloedige regen van de afgelopen dagen. In Venetië staan cafés en winkels blank en in de beroemdste attractie, de San Marco Basiliek, staat een laag water. De scholen blijven dicht en de burgemeester wil dat de noodtoestand wordt uitgeroepen. In Trieste, in het noordoosten, staat de hele binnenstad onder water. Daar is het water zo hoog gestegen dat de boten op de wal worden gezet. Ook in het zuiden kampen veel steden met grote wateroverlast. In Bolivia heeft oppositieleider Janine Agnes zichzelf uitgeroepen tot interim-president. Na het aftreden van president Morales zondag was er een machtsvacuum ontstaan... omdat tegelijkertijd ook de vicepresident en de voorzitters van de Senaat en het Lagerhuis aftraden. De 52-jarige Agnes kwam nu als eerste in aanmerking voor het waarnemend presidentschap. Toch is haar benoeming nog niet goedgekeurd door het parlement... omdat leden van Morales' partij de zitting boycotten. Morales won vorige maand de verkiezingen... maar werd van alle kanten beschuldigd van fraude. Hij is nu in Mexico, waar hij politiek asiel heeft gekregen. In het water van een recreatiegebied bij Leiden is een auto gevonden met daarin het lichaam van een vrouw. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om de 51-jarige Leidse vrouw die sinds eind oktober wordt vermist. De afgelopen weken hebben tientallen vrijwilligers naar haar gezocht. Het weer, de buien houden aan. Langs de kust is er ook kans op onweer en hagel. Later op de dag wordt het dan wat rustiger en is er ook wat vaker zon. Dan wordt het zo'n 7 tot 9 graden. Morgen in het zuiden soms wat regen, in het noorden wat meer kans op zon. En dan wordt het ook maximaal 7 graden.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 This is HTVI, Happy TV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day. Day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day, day. day, day, day, day. engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given. Final results for the American president election African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone.